11 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Stichting Carmel College heeft opnieuw een kort geding gewonnen... over de aanschaf van digitaal lesmateriaal. De koepel van middelbare scholen wil meer met digitale boeken gaan werken... en minder met papieren boeken. Distributeur TLN is het niet eens met de manier waarop digitale boeken worden gekocht. Gevreesd wordt dat scholen nauw gaan samenwerken met uitgevers... en dat de rol van distributeurs mogelijk kleiner wordt. Maar de rechter is het daar niet mee eens en stelde TLN in het ongelijk. Meer dan 180 hoogleraren, schrijvers en journalisten waarschuwen de Tweede Kamer voor de gevolgen van de verengelsing van het hoger onderwijs. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijven ze dat de toekomst van de Nederlandse taal op het spel staat. Minister van Engelshoven wil een wet uit 1991 aanpassen... waarin staat dat alle lessen in het Nederlands moeten worden gegeven... tenzij een andere taal noodzakelijk is. Volgens de minister past die wet niet in een tijd van internationalisering. De Tweede Kamer behandelt de wet voor de zomer. De briefschrijvers roepen de Kamer op om de oude wet in stand te houden. De hoofdredacteur van een grote nieuwssite in de Filipijnen... heeft korte tijd vastgezeten omdat ze financiële regels zou hebben overtreden. Haar nieuwssite Rappler staat bekend om kritische berichten over president Duterte. Het is de tweede keer in korte tijd dat de hoofdredacteur is gearresteerd. Raymond van Barneveld gaat toch nog door als professioneel darter. Gisteravond zei hij na een 7-1 verlies tegen Michael van Gerwen dat hij direct stopt. En zou eigenlijk na het WK aan het einde van dit jaar stoppen. Volgens zijn manager voelde Van Barneveld zich vernederd en sprak hij uit emotie. Na een nachtje slapen is Van Barneveld teruggekomen van zijn besluit om meteen te stoppen. En maakt hij dus toch het seizoen af. Het weer op steeds meer plaatsen. Zon, vanmiddag ontstaan in het zuidoosten wat stapelwolken. Het blijft wel droog, staat nauwelijks wind bij 13 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken met later in de middag kans op een bui. Het wordt iets warmer dan vandaag. Zondag droog, maar ook wat frisser met maxima rond 11 graden.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 But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified. sim break, no time to waste. Make a mark on my timeline. We're safe and sound. We come around, we are dancing.